uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Komende ochtend om 10 uur Nederlandse tijd mogen buitenlanders die vastzitten in Gaza de grens met Egypte oversteken. Palestijnse functionarissen hebben dat aan de Amerikaanse tv-zender NBC bevestigd. Zondag meldde de VS al dat de grensovergang tussen Egypte en Gaza... bij Rafa zou worden geopend voor noodhulp. Er zitten zeker tien Nederlanders vast in de Gazastrook. Onder hen zijn zeker twee gezinnen die daar weg willen. Op het vliegveld van Keulen is gisteravond een vlucht met Nederlanders aangekomen uit Tel Aviv. Het gaat om 119 passagiers die met een Nederlands militair transportvliegtuig werden vervoerd. De vlucht was de vijfde repatriëringsvlucht sinds donderdag. Als de veiligheidssituatie het toelaat, vertrekt er komende dag ook een vlucht met Nederlanders vanuit Israël. Dat is mogelijk de laatste. Volgens het ministerie hebben de meeste gestrande reizigers inmiddels de gelegenheid gekregen om terug te keren. Ziekenhuizen in de Gazastrook raken door hun brandstofvoorraad heen. De humanitaire tak van de Verenigde Naties verwacht dat ziekenhuizen in het hele gebied binnen 24 uur al hun reserves hebben opgebruikt. Het uitvallen van de backup generatoren zou volgens hen het leven van duizenden patiënten op het spel zetten. In het Brabantse dorp Sint-Willebroord is een man van 41 doodgestoken. Het slachtoffer werd zwaar gewond op straat gevonden en overleed later in het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig. De omgeving waar het slachtoffer gevonden werd is afgezet voor onderzoek. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Sint-Willebroord is niet bekend. Het weer. Alleen in het noorden en westen kans op een bui.